Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Met het overlijden van Hans van Manen heeft Nederland een van zijn grootste kunstenaars verloren. Dat schrijven koningin, koningin koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. De choreograaf van Manen overleed gisteravond. Hij wordt gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Hij maakte meer dan 150 choreografieën, waaronder televisieballetten. Hans van Manen was 93. Een Noors cruiseschip met bijna 5000 mensen aan boord... is gisteren niet aangemeerd in de haven van Curaçao. Het schip schrapte het eiland op het laatste moment van de route... vanwege zorgen over militaire activiteiten. Die hangen samen met de oplopende spanningen tussen Amerika en Venezuela. De rederij is extra voorzichtig omdat er op zee militaire oefeningen of operaties zijn... in de buurt van de geplande vaarroute. Oud-oorlogscorrespondent Pieter Arnett is overleden. Hij deed in de jaren 60 en 70 verslag van de oorlog in Vietnam. In 1991 werd hij bij het grote publiek bekend... door zijn berichtgeving over de Eerste Golfoorlog voor CNN. Arnett deed toen vanuit zijn hotel in Bagdad live verslag... terwijl de raketten neerkwamen. Pieter Arnett was 91. Frits Spits heeft de zilveren fonograaf gekregen. Volgens de brancheorganisatie voor de film- en muziekindustrie... heeft de radiomaker een grote bijdrage geleverd aan het Nederlandse repertoire. Frits Spits maakte onder meer het iconische programma De Avondspits. Later presenteerde hij Tijd voor Twee en De Strepen van Spits... en nu nog De Taalstaat. Over een paar weken neemt hij afscheid. In de tweede ronde van de KVB-beker is Feyenoord uitgeschakeld door Heerenveen. De Rotterdammers verloren met 2-3... Ajax gaat wel door naar de achtste finales... na een 7-2 overwinning op Excelsior Maasluis. Ook Almere City, FC Utrecht en Go Ahead Eagles zijn door. Het weer, veel bewolking en vooral in de westelijke helft van het land van tijd tot tijd regen.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 schrijven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. De choreograaf van Manen overleed gisteravond. Een Noors cruiseschip is gisteren niet aangemeerd in de haven van Curaçao. Het schip schrapte het eiland van de route vanwege zorgen over militaire activiteiten die samenhangen met de spanningen tussen Amerika en Venezuela. Oud-oorlogscorrespondent Peter Arnett is overleden. Hij werd in 1991 bij het grote publiek bekend... door zijn berichtgeving over de Eerste Golfoorlog voor CNN. Het weer, veel bewolking en vooral in de westelijke helft van tijd tot tijd regen. Het wordt 10 tot 12 graden.